4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het uitsluiten van Russische sporters tijdens de Olympische Spelen is discriminatie en politiek gemotiveerd. Dat zegt president Poetin. Hij ontving in het Kremlin een delegatie van de Olympiërs. Meer dan 100 sporters hebben te horen gekregen dat ze niet mogen meedoen aan de Spelen vanwege het dopingschandaal in Rusland. Onder hen zijn bijna 70 leden van de Atletiekbond. Nog niet alle internationale sportbonden hebben bekendgemaakt of de Russen nu mogen komen of niet. Spanje en Portugal krijgen toch geen boete van de Europese Commissie voor het overtreden van de begrotingsregels van de EU. De boetes hebben volgens de Commissie geen zin, omdat de landen hun economie net weer op orde hebben. En bovendien is een boete moeilijk uit te leggen aan de bevolking van de twee landen na alle bezuinigingen. Bij een grote politieactie in Marokko zijn 52 terreurverdachten opgepakt. Dat gebeurde twee weken geleden al, maar is nu pas bekendgemaakt. De verdachten zouden banden hebben met terreurgroep IS. En ze zouden van plan zijn geweest om aanslagen te plegen in Marokkaanse steden. Bij huiszoekingen is materiaal gevonden waarmee bommen konden worden gemaakt. Een vrouw die niet wilde dat haar man het vliegtuig zou nemen... heeft een valse bommelding gedaan op de luchthaven van Genève. De autoriteiten namen die melding serieus en verscherpten de veiligheidsmaatregelen. Dat leidde vanochtend tot veel vertraging op de luchthaven. Onderzoek leidde naar een adres in Annecy, vlak over de Franse grens. Daar trof de politie de vrouw aan die toegaf dat ze de valse melding had gedaan. Ze wordt vervolgd. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Pas vannacht wordt het droog. Het is een graad of 22. Morgen geregeld zon, soms nog een bui en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de snelwegen in de Randstad, maar wel wat file op de A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Everdingen.